En een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Iraakse overheid dwingt vluchtelingen in kampen om terug te gaan naar hun woonplaats, ook al is het daar niet veilig. Dat zeggen burgers en hulporganisaties. De Iraakse premier Abadi wil dat de vluchtelingen op tijd thuis zijn, zodat ze op hem kunnen stemmen bij de komende verkiezingen. Ze komen uit de westelijke provincie Ambar. In de oorlog tegen IS sloegen daar meer dan 2 miljoen Irakezen op de vlucht. Jongeren uit wijk bij Duursteden krijgen ruim 8000 euro van de gemeente... die ze mogen besteden aan voorzieningen of activiteiten. Het is een beloning voor een rustige nieuwjaarsnacht. Omdat er vorig jaar veel schade was, kwam de wethouder dit jaar met een aanbod. Als er voor minder dan 10.000 euro schade werd aangericht... mochten jongeren het verschil uitgeven. Bij een gecombineerde actie in Italië en Duitsland tegen de maffia zijn 169 mensen gearresteerd. Daarmee zou een belangrijke afdeling van de Drangheta zijn ontmanteld, die zijn basis heeft in het zuiden van Italië. De operatie was gericht op twee families die geïnfiltreerd zijn in Italiaanse en Duitse bedrijven. Bij de actie is voor 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het leven is vorig jaar weer wat duurder geworden. De inflatie kwam uit op 1,4 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2013. Al is het nog altijd minder dan waar de Europese Centrale Bank op mikt. De prijzen van voedingsmiddelen stegen met 2,7 procent. Vooral zuivel werd duurder. Maar ook de prijzen van benzine en elektriciteit gingen omhoog. Mobiel bellen werd juist goedkoper. Voor spaarders is de hogere inflatie slecht nieuws. Ze krijgen amper rente op hun spaargeld en per saldo wordt dat steeds minder waard. Het weer, eerst hier en daar zon, maar de bewolking neemt toe. En tegen de avond kan er in de oostelijke helft wat regen vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen en een graad of 8. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn de meeste files aan het oplossen. Het is nog wat drukker op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken een paar minuten vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam. 10 minuten extra tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk. En op de A13 zijn ze nog steeds aan het opruimen bij knooppunt Ipenburg na een ongeluk. Maar dat levert eigenlijk nauwelijks vertraging op. Eh, tussen Alfa aan de Rijn en Boskoop rijden geen treinen door een seinstoring.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 shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch.